Raymond Seré met het NOS-journaal. Het VVD-Kamerlid Verheijen stapt op. Hij ligt al een tijd onder vuur. Eerst werd hij beschuldigd van onterechte declaraties in de tijd dat hij Limburg statenlid was. Dat heeft hij toegegeven en hij beloofde het geld terug te storten. Maar toen kwamen er steeds meer berichten over corrupt gedrag van Verheijen. Zo zou hij onder meer een feestje in Limburg hebben versierd voor de VVD. De laatste dagen werd duidelijk dat zijn positie onhoudbaar werd. En nu is bekend geworden dat hij opstapt als Kamerlid. In de verklaring zegt Verheijen dat hij alleen kan functioneren als zijn integriteit niet ter discussie staat... En dat was volgens hem de afgelopen dagen wel het geval. Autofabrikanten roepen nieuwe wagens vaker terug naar de garage. Vanwege productiefouten moeten onderdelen worden gerepareerd. Het afgelopen jaar waren er 204 terugroepacties, ruim 50% meer dan in 2013, blijkt uit cijfers voor de Rijksdienst Wegverkeer. Peugeot riep het vaakst auto's terug, gevolgd door Citroën en Mitsubishi. De hoofdverdachte in de klimopzaak is in hoger beroep veroordeeld tot zeven jaar cel. Van de rechter had Jan van V. vier jaar cel gekregen. De klimopzaak is de grootste vastgoedfraudezaak uit de Nederlandse geschiedenis. De fraude werd gepleegd bij het Bouwfonds en het Philips Pensioenfonds. Van V. en twee anderen verduisterden tientallen miljoenen euro's. Over de klimopzaak verschenen enkele boeken en ook een toneelstuk, De Verleiders. Minister Koenders noemt de vernieling van kunstvoorwerpen door islamitische staten een nieuw dieptepunt. Ik heb geen krachttermen meer over, zei Koenders voor het begin van de ministerraad. Gisteren kwam een video van IS naar buiten. Daarop is te zien dat strijders in Nineveh, bij Mosul, in Irak eeuwenoude standbeelden en muren omgooien en vernielen met mokers en boeren. Volgens Koenders laten de vernieling en de vervolging van christenen zien hoe belangrijk de strijd tegen IS is. En dan het weer. Droog, vrij zonnig, het wordt 8 graden. Morgen vooral smiddags regen en zondag de hele dag wisselvallig. Temperatuur blijft overdag hetzelfde, een graad of 8. Dit was het NOS Show. DFM verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB.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 Zo, goedemiddag, ja. Zo, lekker kopje koffie naast me. Helemaal gezellig. En uh, mooi weer dik voor elkaar natuurlijk. Dit is CFM Lunch. Vrijdag 27 februari vandaag. En dan is het alweer bijna het einde van de sprokkelmaand. Hè. Is het alweer gebeurd? Joe! Zondag is het alweer maart. Maar uh, in ieder geval, vandaag is het nog steeds vrijdag. En dat betekent weer een leuke dag op uw eh, mooie favoriete eh, radiostation. Natuurlijk, we beginnen met CFM Lunch. En eh, straks om drie uur natuurlijk krijgen we ook nog eens een keer lekker de Euro Breakdown. En natuurlijk, Zandvoort draait door vanmiddag met Charles om vijf uur. Ja, jo, het wordt weer gezellig bij CFM. Ja, het wordt heel gezellig bij CFM. Woe! En eh, die, Euro Breakdown wordt natuurlijk gepresenteerd door Maurice Mulder. Straks om drie uur de hits van Europa. Nou, we hebben vandaag als het enigszins mee zit natuurlijk de weekendagenda. En eh, verder het regionieuws straks om half 1, half 2. Een leuke 3 in 1 en eh, die bestaat... bestaat nou, Hallo, goedemorgen. Ja. Ik heb een leuke 3-in-1 vandaag. En die bestaat vandaag uit eh, de nieuwe EP van Ringo Starr. Ja, Ringo Starr, u weet wel, drummer van de Beatles. Heeft eh, een nieuwe EP eh, e uitgebracht met drie liedjes erop. Vanmorgen kwam dat binnen. Ik, ik heb geluisterd. Het klinkt leuk. Dus vandaag 3-in-1 Ringo Starr. leuk hè, hoe die man nog steeds actief is. Hè? Ik bedoel, uh, was daar nooit een groot zanger, maar hij is dan nog steeds volop actief. Hij heeft zijn eigen all-star band en daar zitten geen kleine jongens in hoor, vergis je niet. Dan is je, de, moet je maar eens kijken op, eh, op YouTube, de, Ringo Star en All-Star Band. daar zitten, daar zitten echt, onder, eh, onder andere Joe Wall speelt daarin mee, van de Eagles. En nog een aantal grote jongens, niet vergeten, dat is mooi. En die maken best goede muziek. Ja. En hij heeft nu weer een nieuwe EP uitgebracht met de drie liedjes. Nou ja, hoort u. Nou, straks gaat u ze horen. Om, eh, over ongeveer 10 minuten zo'n beetje. Maar eerst eh, gewoon even wat anders.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 Ja, dat vind ik nou echt leuk. Ja, vind ik echt leuk. Chef Special dus en uh, Still Don't Know. in 1. En is vandaag van Ringo Starr van zijn nieuwe EP. Postcards from Heaven. Uh, Postcards from Paradise, sorry. I said here, there and everywhere Until I saw you standing there I am the greatest fan of you 1, 1, 1. you do. The only one you're fooling isn't me, it's you. Didn't I try to tell you? You're carrying a much too heavy load. You're on the right side of the wrong side of disaster. Something's gotta change. You're only moving faster, almost out of range. Head first in a bad direction, till you got no place left to go. No, no, no. You're on the right side of the wrong het nieuwe album van eh, Ringo Starr. Dat heet Postcards from Paradise. En eh, het album komt officieel eh, pas 31 maart uit. Dus we kunnen nagenoeg actueel we zijn. En er is dus, zijn dus drie nummers als, zeg maar, als een teaser alvast op Spotify gezet. En u hoorde achtereenvolgens volgens Postcards from Paradise... Not Looking Back en Right Side of the Road. En het eerste nummer, als u goed naar de tekst geluisterd heeft... dan eh, heeft u ontdekt, ik ontdekte dat ook net dus pas. Dan heeft u dus ontdekt dat het eh, allemaal Beatles titels waren voor een grootste deel. De band waar hij eh, nu eventjes mee deze cd heeft opgemaakt. Nou, ik zei het al, dat is zo'n huidige all-star band. En dat zijn geen kleine jongens. Steve Lukather onder andere, Todd Rundgren, ehm, Greg Rowley, Richard Page... Warren Ham en Greg Bassonet. Dat zijn de mensen die er onder andere aan, eh, vast aan meegewerkt hebben. Verder waren er nog een hoop eh, ja, gezellige mensen. Waaronder dus Joe Walsh, eh, Ben Lunch, Dave... Dave Stewart en Marie Simpson, Richard Marks, Amy Hayes, Peter Frampton en nog veel meer andere mensen die meegewerkt hebben. En dit heet Shots. En dat zijn de Imagine Dragons. En hierna komt het regio nieuws.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 Nou, daar gaat hij dan. Mannen domineren de kandidatenlijsten voor de provinciale statenverkiezingen. Ook in Noord-Holland. Daar staan 289, 64 mannen tegenover 162, 36 vrouwen op de lijst. Ook de vrouwelijke kandidaten uit Haarlem delven het onderspit. Van de 19 kandidaten zijn er 6 vrouwen. 50 plus levert relatief de meeste mannen af. 87% van de kandidaten is man. En de Partij voor de Dieren levert relatief de meeste vrouwen af. 60%. Ik wil er een rotopmerking over maken, maar doe maar niet. Uh, eh, 60% van de kandidaten is vrouw. Kijkend naar het totaal aantal vrouwen... staan de meeste vrouwelijke kandidaten op de lijsten van de lokale partijen. De vogelaars Zankseweg en Vogelenzang zijn gisterochtend vier auto's op elkaar gebot. De hulpdiensten waren snel te plaatsen om de inzittenden te helpen. Twee personen zijn naar een ziekenhuis overgebracht om de verwondingen te laten verzorgen. Door het ongeval was de weg enige tijd afgesloten. Raccoon. Jacqueline Govaart en Catfish en de Bottleman staan dit jaar op het Haarlemse bevrijdingspop Eerder werd bekend dat Typhoon en Jet Rebel op het festival staan. Jet Rebel is dit jaar de ambassadeur van de vrijheid. En het eh, Bevrijdingspop is het oudste festival, bevrijdingsfestival van Nederland. Wordt al een aantal, denk een twintigtal jaren gedaan zo'n beetje. Misschien wel langer nog. het wordt natuurlijk elk eh, jaar op 5 mei gehouden in de Haarlemmerhout. En elk jaar weer, ik was er vorig jaar toevallig zelf ook... Dus het, garandeert het weer een groot aantal bezoekers. Zeker als het mooi weer is. En dat hadden we vorig jaar toen onder andere Bluff daar optrad. optrad. Tijdens een snelheidscontrole op de Waarderweg in Haarlem... waar 50 kilometer de snelheidslimiet is... werd woensdagavond tussen eh, kwart voor acht en kwart voor negen... Eh, een hoogste snelheid gemeten van 103 km per uur. Ruim een kwart van alle bestuurders reed te snel. Van de 822 bestuurders uit beide richtingen hielden 237 zich niet aan de snelheid. Bij het meten van de snelheid werd gebruik gemaakt van een onopvallende radarauto. Alle overtreders krijgen binnenkort een boete thuisgestuurd. Nou, eh, die, die, die 103 kilometer die zal wel iets meer krijgen dan een boete, denk ik. Die is zijn rijbewijs kwijt. Dat vermoed ik zomaar. Nederland heeft een groot kattenoverschot. Het gaat hierbij om het wild levende en zwerfkatten die niet of nauwelijks verzorgd worden. Castreren en steriliseren is dan ook niet... Eh, is dan ook heel belangrijk heel belangrijk zelfs. daarom organiseert de dierenbescherming Noord-Holland-Zuid ook dit jaar weer de Love in the Air actie. Tijdens die actieperiode van 1 maart tot 1 april kunnen kattenbezitters een kleine vergoeding krijgen voor het laten castreren of steriliseren van hun pluizige huisvriendjes. Voor een kater geeft de dierenbescherming 10 euro en voor een poes 20 euro. En daarnaast zijn er in de regio verschillende dierenartsen in deze periode extra korting geven op de ingreep. Inschrijven voor deze actie kan per 1 maart. En dat kunt u doen op www.nhz.dierenbescherming.nl Ik herhaal het nog een keer. www.nhz.dierenbescherming.nl is toch weer discriminatie, vind ik dat. vrouwen worden weer meer betaald dan voor mannen. 20 euro om 10 euro. Oké. Hartje winter en het ijs in de sloot is ver te zoeken. Behalve dan op de ijsbaan. Toch, eh, de harten toch gingen de harten van de mensen sneller kloppen voor ijs. Want de ijssalon in Driehuis is weer open. En ik kan u uit eigen ervaring zeggen dat dat echt een van de beste van de hele omgeving is. Die is geweldig. Na een lange winterstop kon er gisteravond eindelijk weer ijsjes gekocht worden. Van heinde en ver wilde men het eerste ijsje van 2015 nuttigen... met als gevolg een enorme rij mensen en zelfs een heuse file richting de ijssalon.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 Doen. Heerlijk daar. Goed, het weer dus. En na een natte donderdag blijft het vandaag droog. Met geregeld zon. Het wordt een graad of 7. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen en blijft het ook droog. De tot matig afgenomen noordwestenwind draait naar zuidwest en neemt weer wat in kracht toe. En de temperatuur daalt naar waarde dicht bij het vriespunt. Het weekend wordt onstuimig met veel regen en een harde tot stormachtige zuidwester. Het wordt dan een graad of 10. En tot zover deze informatie. There's an old Australian stockman lying, dying. And he gets himself up onto one elbow and he turns to his mates who are gathered round and he says, Watch me wallabies feed, mate. Watch me wallabies feed. They're a dangerous breed, mate. So watch me wallabies feed all together now. Tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down. Tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down. Keep me cockatoo cool, curl. Keep me cockatoo cool. Oh, don't go acting the fool, curl. Just keep me cockatoo cool. All together now, tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down. Tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down. And take me koala back, Jack. Take me koala back. He lives somewhere out on the track, Mac. So take me koala back all together now. Tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down. Tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down and mind me platypus duck. Bill, mind me platypus duck. Oh, don't let him go running amuck, Bill. Just mind me platypus duck. All together now, tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down. Tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down. Play your didgeridoo, blue. Play your didgeridoo like keep playing till I shoot through. Blue, play your didgeridoo. All together now, tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down. Tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down. Tan me hide when I'm dead, Fred. Tan me hide when I'm dead. So we tanned his hide when he died, Clyde, and that's it hanging on the shed all together now. Time me kangaroo down, sport. Time me kangaroo down. Rolf Harris. Time me kangaroo down, sport. Time me kangaroo down. Time me kangaroo down, sport, oftewel uh, Kangaroo Eiland. Zo kennen wij het in Nederland van het cocktailtrio. En eh, dit was de origineel. Rolf Harris dus. dit is Raccoon. te zien bij Bevrijdingspop. Who never gave up on me when I was wrong Stronger, you made me so I have to tell you, Mom, I love you before you go we'll meet again bevrijdingspop. 5 mei aanstaande Haarlemmerhout Raccoon. Dat is van de nieuwe album All in Good Times. Heaven Holds a Place. geweldig album trouwens hoor. Echt gek, echt weer te gek. All in Good Times, Heaven Holds a Place. En ik heb nog een eh, nieuwe die ook net vanmorgen weer binnenkwam. Ja. is makkelijk hè, als je dat, eh, die streaming hebt. Eh, dit is ook een nieuwe. <coughs> Sorry. Kelly Clarkson. een nieuw album en dat heet Heartbreak Song.